op jou totdat je terug zal komen. Zolang er nachten zijn en er gedachten zijn, zolang wacht ik op jou, want jij bent mijn geluk. Ik sta voor het raam en ik fluister je naam tot de ster. zachtste stuk. Ze hebben een boodschap voor mij en al komt die van ver. Hetgeen ze me zeggen betekent voor mij het geluk. Al ben je op maanden van huis, je schip komt terug en dan blijf je thuis. want jij bent mijn geluk.